uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Biden heeft er begrip voor dat de Europese Unie gas, olie en steenkool blijft kopen van Rusland. Dat zei premier Rutte na afloop van de eerste dag van de EU-top in Brussel, waar ook Biden bij was. De VS heeft de import van olie, aardgas en kolen uit Rusland verboden, maar veel Europese landen kunnen niet zonder Russisch gas... Volgens Rutte zitten er dan straks verpleeghuizen zonder verwarming of vallen er industrietakken stil. Tot 60% van de Russische raketten richting Oekraïne missen doel of ontploft niet. Dat zeggen drie Amerikaanse functionarissen tegen persbureau Reuters. Bewijs voor de uitspraak is niet gegeven. De VS zei deze week dat Rusland sinds het begin van de invasie zeker 1100 raketten heeft afgeschoten. De rijkste 1% van Nederland betaalt relatief gezien minder belasting dan de hoge en middeninkomens. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Planbureau. Dat heeft daarin ook accijns, btw en inkomsten uit beleggingen meegenomen. Dan blijkt dat de rijkste groep Nederlanders zo'n 20% van het inkomen kwijt is aan belastingen. Bij de meeste mensen is dat 40%. Techgiganten zoals Facebook en Google krijgen in de toekomst te maken met strengere Europese regels. Daarover zijn EU-onderhandelaars het eens geworden. Door de wet moeten consumenten meer keuze krijgen tussen aanbieders van online diensten. Ook kunnen bedrijven worden gesplitst en overnames kunnen worden verboden. Westerse landen hebben de nieuwste rakettest van Noord-Korea veroordeeld. Het land testte gisteren waarschijnlijk een intercontinentale ballistische raket voor het eerst in vijf jaar. Die kwam verder en hoger dan andere Noord-Koreaanse raketten. Volgens het land is het wapen van groot belang om een kernoorlog te voorkomen.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 Toen jij zei allah, hallo, hallo. Ja, ik was meteen over mijn oren van top tot teen. Je lichaam staal, ja, die spuit mij aan. Je betrapte mij zwaar. En het voelt zo vreemd. Maar toen ik in je ogen keek, zo slag ben ik nooit geweest. Het zie je hier, daar staan we dan Zonder plan en het ijs dat breekt Ja, je houdt me bij hallo Gelijk ondersteboven, misschien klinkt het idioot Ik loop maar uit de sloven, doe dit nog maar liever nooit Zo achter mijn gevoel aanlopen We stonden oog nog. je had maar bij hallo Ik zag je staan en ik dacht Hallo Je kwam dichterbij en je zei de eerste hallo. Toen jij zei hallo, hallo. ZFM. Some people say I look like me dad. What? Are you serious? <laughs> oh. Mommy always wants you to come for tea Don't be shy, straighten up your tie Get down from a treehouse sitting just what I do. It's a very big, it's a room for two. I got a house with the windows and doors.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 De Europese Unie zegt dat Rusland oorlogsmisdaden begaat in Oekraïne. In een verklaring van EU-leiders wordt verwezen naar Russische aanvallen op de burgerbevolking... en beschietingen van ziekenhuizen en scholen. Italië gaat voor de tweede keer op rij niet naar het WK voetbal.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 Si tu savais comme je t'aime, j'ai jamais tant aimé, je te connais à peine. Faut une première à tout et merci d'avoir détruit le corps de maman. Elle s'aimait pas beaucoup mais c'est pire qu'avant. On a le temps de le faire qu'une seule fois par an. Oh comme c'est beau le métier de parent. Tu verras c'est que du bonheur, tu verras c'est de la joie. Y'a les couches et les odeurs, y'a les vomis, les caca et puis tout le reste. D'accord, tu piqueras des crises. Ensuite, ben tu feras tes valises. Et puis bon débarras, bon débarras, bon débarras. Tu diras c'est pas grave, ouais, mais tu débarrasses, tu débarrasses, tu débarrasses. J'ai dit prends toutes tes crasses, allez-y, fais des gosses. S'il te plaît, ne nous abandonne pas. Non, mais oui, je sais, ton amour viendra. Quand il sera temps de les faire, toi aussi t'en auras. Tu verras, c'est que du bonheur. Tu verras, c'est de la joie. Y'a les couches, à les odeurs. Y'a les pipis, les caca et puis tout le reste. Puis y aura papy, y aura mamie. Si on est en vie, on gardera le type Puis on fera caca et puis on fera pipi. Rira bien, ça t'arrivera aussi. Tu verras, c'est que du bonheur. de la joie. Y'a les couches, y'a les odeurs.